Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft twee van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het zijn het hoofd van veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky werken tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in het bezet Oekraïns gebied. Veiligheidschef Ivan Bakanov en hoofdaanklager Irina Venediktova waren vertrouwelingen van Zelensky die al jaren met hem samenwerkten. Tegen Benediktova is gelijk met haar ontslag een corruptieonderzoek begonnen... omdat ze mogelijk heeft verzuimd bezittingen aan te geven. Ghana heeft te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke Marburg-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie na twee bevestigde besmettingen eerder deze maand. Beide patiënten zijn overleden. Bron- en contactonderzoek heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu worden gevolgd. Het zijn zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de twee overleden patiënten. Het is voor het eerst dat Ghana te kampen heeft met het Marburg-virus dat erg lijkt op ebola. Het virus wordt naar mensen verspreid via vleermuizen. Net als bij ebola dragen mensen het over via lichaams vloeistoffen zoals bloed en speeksel. De oranje hockeysters zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terrassa wonnen ze de finale met 3-1 van Argentinië. De goals werden gemaakt door Maria Verschoor, Frederike Matla en Felice Albers. Pas in het vierde kwart deden de Argentijnse hockeysters wat terug... met een tegengoal van Agustina Gorzelani. In de finale, de finale van het WK was het laatste duel van interim bondscoach Jamilon Mulders. Hij wordt per 1 september vervangen door Paul van As. Het weer. Vannacht is het helder, minima tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch... met tot zonsondergang temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. tussen donker en licht Achtergebleven daar waar geweest Ik dans mijn ogen dicht Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen maar altijd weer onder die laag.